heeft ook een laatste beroepsmogelijkheid verloren. Het Chinese Hoge Rechtshof heeft de executie goedgekeurd. Verwacht wordt dat het doodvonnis binnen een paar uur wordt voltrokken. De Britse regering heeft de Chinese autoriteiten een paar keer met klem gevraagd om de 52-jarige man te ontzien. Hij zou lijden aan een psychische stoornis. De Brit werd twee jaar geleden met 4 kilo heroïne opgepakt in de noordwestelijke stad Urumqi. Spanje houdt rekening met een serieuze terreuractie van de ETA als Madrid het komende half jaar voorzitter van de EU is. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de Baskische terreurorganisatie publicitair zou kunnen scoren als Spanje in het centrum van de Europese politiek staat. De ETA is de afgelopen jaren flink in het nauw gedreven door de Spaanse en Franse politie en justitie. Honderden leden zijn opgepakt, onder wie ook veel kopstukken. In het noorden van Nigeria zijn bij gevechten tussen militairen en leden van een religieuze secte zeker 20 doden gevallen. Volgens getuigen loopt het aantal doden tegen de 40. De gevechten speelden zich af in een deelstaat ten noordoosten van de hoofdstad Abuja. Regeringsmilitairen kwamen in actie na klachten van burgers over openluchtbijeenkomsten van de moslimsecte die zich de Kala Kato noemt. Zulke bijeenkomsten zijn in Nigeria verboden, sinds een opstand van een andere secte eerder dit jaar. Voor de dertiende keer op rij was het een warm jaar in Nederland. In de beeld was het dit jaar gemiddeld 10,5 graden. 17e graad warmer dan het langdurig jaargemiddelde. Verder was 2009 volgens het KNMI een van de zonnigste jaren sinds het begin van de metingen in 1901. De zon scheen dit jaar ruim 300 uur meer dan gebruikelijk is in Nederland.